uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland had de afgelopen maand de hoogste gasprijs van alle landen in de Europese Unie. Meldt Nieuwsuur op basis van cijfers van een prijsvergelijkingssite. Nederlandse huishoudens betaalden in juli 283 euro per megawattuur gas. Dat was ruim twee keer zoveel als het gemiddelde EU-huishouden. Ook in buurlanden als Duitsland en België is gas ongeveer de helft goedkoper. Ook voor stroom betalen we in Nederland relatief veel. 419 euro per megawattuur, inclusief heffingen en vermindering van de energiebelasting. Alleen in Italië en Denemarken liggen de stroomprijzen hoger. Een grote brand in een olieopslag op Cuba is onder controle. Een grote zwarte rookwolk die over het eiland trok is inmiddels kleiner en nu grijs van kleur. Brandweerlieden zijn het terrein van de olieopslag opgegaan om het schuim na te blussen. De brand brak vrijdag uit door blikseminslag in een olietank in de kustplaats Matanzas. Ondanks de inzet van specialistische teams met blusboten en blusvliegtuigen... kon de Cubaanse brandweer niet voorkomen dat de brand oversloeg naar andere tanks. Zeker één persoon is om het leven gekomen en 14 brandweermensen worden vermist. Bijna 5000 omwonenden werden geëvacueerd... maar de brandweer slaagde er wel in om, om te voorkomen dat er olie in zee stroomde. PSV blijft in de race voor de Champions League. De ploeg uit Eindhoven won het in het eigen stadion in een spannende wedstrijd met 3-2 van AS Monaco. Dat was genoeg na het gelijkspel van vorige week. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2. Het winnende doelpunt in de verlenging werd gemaakt door aanvoerder Luc de Jong met een kopbal. De volgende tegenstander van PSV is Rangers uit Schotland van trainer Giovanni van Bronckhorst weer.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 ook twijfels. Maar wanneer je praat over je zorgen, is het nooit te laat, ik zal je horen. Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen, niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zoveel nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort.